voor spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. De eerste westerstorm van 2018 trekt over het land. Vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht waait het flink. In Vlissingen zijn windstoten gemeten van meer dan 140 km per uur. En het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. Tussen Utrecht en Breukelen en Amsterdam en Breukelen rijden geen sprinters omdat er een boom op het spoor ligt. Over twee weken is het gedaan met het goedkope groepsretour van NS. De kaart werd vanaf de introductie in 2013 veelvuldig misbruikt. En dat bleef zo, ondanks dat NS de regels een aantal keren aanpaste. Dus schaft NS de kaart op 15 januari af, schrijft het AD. Er komt wel iets voor in de plaats, namelijk het NS groepsticket. De voorwaarden voor deze kaart zijn minder aantrekkelijk voor mensen die er misbruik van willen maken. Als de Palestijnen blijven weigeren om met Israël aan tafel te gaan zitten voor vredesonderhandelingen, dan krijgen ze geen geld meer van de Amerikanen. Dat dreigement heeft president Trump getwitterd. Volgens hem geven de Amerikanen elk jaar honderden miljoenen hulpgeld aan de Palestijnen. Die zijn boos omdat Trump Jeruzalem heeft erkend als de hoofdstad van Israël. Mensen die na een psychose of een andere ernstige aandoening weer terugkeren in de maatschappij hebben grote moeite om mee te kunnen komen. Volgens Gronings onderzoek lukt het de meeste mensen niet om volledig mee te draaien. Ze hebben problemen met persoonlijke hygiëne, zelfstandig wonen, sociale contacten en op het werk. Spotify is in Amerika aangeklaagd door de uitgever van muziek van onder meer de Black Keys, Janis Joplin en Tom Petty. Die uitgevers vindt dat Spotify te weinig auteursrechten afdraagt en eist 1,3 miljard euro van de muziekstreamer. Spotify trof in 2016 een schikking van 25 miljoen euro met een muziekuitgever die eenzelfde soort zaak had aangespannen. Het weer. Het stormt vooral langs de westkust en in de provincie Utrecht. Hier en daar wordt windkracht 7 gemeld. Overdag staat vooral langs de kust veel wind. Op de Wadden is kans op windkracht 10. In het noorden buien met onweer en het wordt vandaag 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Show.